Jelle Seubring met het NOS Journaal. Indonesië gaat alle bijna 10.000 inwoners van het vulkaaneiland Ruang permanent verhuizen. Er zijn grote zorgen over nieuwe vulkaanuitbarstingen. De Ruang-vulkaan is erg actief en barstte afgelopen dinsdag nog uit. Momenteel is er de noodtoestand van kracht... omdat er kans is op een tsunami als de vulkaan nog een keer uitbarst. Na een eerdere uitbarsting vorige maand werden alle inwoners van het eiland al geëvacueerd... De Indonesische overheid heeft besloten dat inwoners niet terug kunnen keren. Canada heeft drie mannen aangehouden voor de moord op een Sikh-leider bijna een jaar geleden. De moord zorgde voor diplomatieke spanningen met India. Het slachtoffer was volgens India een terrorist. De premier van Canada beweerde dat er aanwijzingen waren dat India achter de moord zat. Of de drie Indiaanse verdachten banden hebben met de regering van India wordt nog onderzocht. De brandweer heeft grote moeite met het blussen van een brand in een distributiecentrum in Os. De brand woedt al meer dan 24 uur. Doordat de brandhaard zich in een grote koelcel bevindt... kan de brandweer door het bevriezende water moeilijk blussen. De rookwolken van de brand zijn tientallen kilometers verderop nog te zien. Voor de derde keer in negen maanden zijn Jehovah's getuigen in Oostenrijk... doelwit geworden van een aanslag. De auto van een lid van de geloofgemeenschap brandde gisteren volledig uit... In maart werd al een explosief gevonden bij een kerk. De politie ziet een verband en doet er uitgebreid onderzoek naar. Willem II keert weer terug naar de eredivisie. De Tilburgers speelden in de ene laatste ronde van de eerste divisie gelijk tegen FC Dordrecht. In Tilburg werd de promotie gisteravond door duizenden fans gevierd. Iets na middernacht kwam de spelersbus aan en werden de spelers en hun staf feestelijk onthaald. Het weer vanochtend eerst droog met wat zon. In de middag buien met ook kans op hagel en onweer.